Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Naties maken zich zorgen over alle vluchtelingen... die vanuit het noorden naar het zuiden van de Gazastrook zijn gevlucht. Gaza is sowieso al heel dicht bevolkt en nu veel mensen naar het zuiden zijn gegaan... worden de problemen daar steeds groter. Er is geen onderdak en een tekort aan water en voedsel. Er zijn ook nog mensen achtergebleven in het noorden, zegt het Rode Kruis. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen. In Zuid-Gaza is de situatie dan nog wel iets beter... omdat daar nog wel eh, eh, ziekenhuizen zijn waar, eh, waar mensen naartoe kunnen. Maar in Noord-Gaza is, dat is dat niet mogelijk. Dus dan bevallen vrouwen in, ja, op de plek waar ze op dat moment zijn. Hamas en Israël zouden wel onderhandelen over een staakt het vuren. In ruil voor het vrijlaten van gijzelaars zou Israël dan meer humanitaire hulp toelaten in Gaza. In het noordwesten van Frankrijk bereiden ze zich voor op nieuwe overstromingen. Het regent er al weken heel hard. Daardoor zijn riviertjes buiten hun oevers getreden en staan dorpen onder water. Er is meer slecht nieuws, want het gaat vandaag weer regenen, zegt correspondent Frank Renaud. Het waterpeil in rivieren blijft dus hoog. De bodem is door de aanhoudende regen nog steeds verzadigd. En ter illustratie, de scholen in 279 gemeenten in Pas-de-Calais zijn ook vandaag gewoon nog steeds dicht. De problemen zijn zo groot omdat sloten en kanalen jarenlang slecht zijn onderhouden. Een radioreclame die moet zorgen voor veiliger verkeer in Flevoland... maakt het verkeer juist onveiliger. In het spotje wordt gewaarschuwd dat er wordt geoogst... en dat er daardoor meer landbouwvoertuigen op de weg zijn. Maar er zit een toeter in de reclame... waar bestuurders volgens Veilig Verkeer Nederland van kunnen schrikken. Dit is een stukje uit die reclame. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand. Ja, en let nu even op, handjes aan het stuur, want hier komt dus die toeter. En neem geen risico met inhalen. De verkeersclub is bang dat mensen hard gaan remmen of een ruk aan het stuur geven als ze het horen. De toeter is volgens hen ook niet nodig. Ze zijn namelijk verder wel enthousiast over de inhoud van het spotje. En het weer nog flink wat wind en vooral in het oosten een paar buien. Vanmiddag trekken die over het hele land.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 De vertraging is 25 eh, minuten, maar de weg is wel weer vrij. De N203 ook maar richting Amsterdam tussen Krommenie en Zaandijk 4 kilometer en een half uur vertraging. Zelfs 40 minuten vertraging heb je op de N244 van Edam naar Alkmaar tussen de N247 en de A7.